met het NOS-journaal. Oekraïne heeft Rusland een nieuw voorstel gedaan tot onderhandelingen. President Zelensky heeft dat bekendgemaakt in een video. Hij riep op tot een directe dialoog tussen hem en Poetin. Vanuit Moskou is er nog geen reactie gekomen. Poetin heeft in januari al eens gezegd dat hij bereid was tot een ontmoeting met Zelensky... maar kwam uiteindelijk niet opdagen bij de gesprekken in Istanbul... Die onderhandelingen waren de eerste directe contacten tussen Rusland en Oekraïne... maar leidden alleen tot een grote gevangenenruil. Er zijn afgelopen dag opnieuw gevechten geweest rondom de Zuid-Syrische stad Suweida. Ondanks een bestand is er weer geschoten rondom de stad. De Bedouinen zouden dat hebben gedaan terwijl ze de stad verlieten. Bij gevechten tussen de Druzen, Bedouinen en het regeringsleden van Syrië... zijn in een week tijd 940 doden gemeld. Buurland Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van het regeringsleger. In Utrecht is afgelopen avond in een drukke straat in de wijk Lombok een man doodgestoken... De man overleed ter plekke. Kort daarna hield de politie een man van 43 aan op de plek van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Voor de mensen op straat die de steekpartij hebben gezien is slachtofferhulp beschikbaar. De topman van een Amerikaans techbedrijf die was opgestapt om een affaire tijdens een Coldplay-concert heeft nu zelf zijn ontslag ingediend. De man was door het bedrijf eerder al op non-actief gesteld. De man werd samen met een vrouw betrapt op een zogenoemde kisscam. Toen ze in beeld kwamen, doken ze allebei weg. Het bleek niet zijn eigen vrouw, maar het hoofd personeelszaken van het techbedrijf. Het weer vanuit het zuiden trekken regen- en onweersbuien over het land. Minima vannacht rond de 18 graden. En ook komende dag trekken buien over met kans op onweer en soms veel neerslag wordt hooguit 22 tot 26 graden. De dagen daarna is het wisselvallig zomerweer met wat zon, ook buien.